omdat sommige gegevens ontbraken. De ouders zeiden dat ze daar nooit brieven over kregen... maar het ministerie heeft die na lang zoeken nu toch gevonden. Je hoort een journalist van NRC. Dit was in oktober bekend en is toen ook met de politieke leiding eh, en met het kabinet gedeeld. Ehm, dus dat onderzoek loopt al een aantal maanden... Eh, ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd wat, wat hieruit komt. Eh, wat in elk geval vaststaat, eh, dat is wel belangrijk denk ik om er meteen bij te zeggen. er is ook al intern gezegd, ja, mensen die al geld hebben ontvangen, dat gaan we natuurlijk niet terugvorderen. Het ministerie zou een rapport over de gemaakte fouten al maanden geheim houden. De gemeentelijke belastingen gaan opnieuw flink omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Zo zijn mensen met een koophuis gemiddeld bijna 60 euro meer kwijt aan de gemeente... vergeleken met vorig jaar. Huurders moeten twee tientjes meer gaan betalen. Het aantal fietsen dat wordt gestolen en waarvan melding wordt gedaan blijft stijgen. Afgelopen jaar werden er ruim 86.000 fietsen gestolen. Ongeveer 10.000 meer dan in 2023. Vooral Amsterdam is gewild bij fietsendieven. Daar zijn meer fietsen gestolen dan in Drenthe, Flevoland, Zeeland, Friesland en Groningen bij elkaar. En een politica in Australië heeft tijdens een debat over zalmkwekerijen... een enorme dode vis tevoorschijn gehaald. Om een statement te maken tegen watervervuiling... haalde ze tijdens haar speech in het parlement een rottende zalm uit haar tas. On the eve of the election have you sold out your environment credentials... for a rotten, stinking ah, Extinction salmon. Senator, Senator Young, remove the prop from the chamber. Ja, je hoort de voorzitter die er niet van gediend is. Eh, ze moest de vis zo snel mogelijk uit het parlement zien te krijgen. Op beelden is te zien dat andere politici ondertussen de slappe lach hebben. Het weer. Vanmiddag is er regelmatig zon en het wordt tussen de 10 en 15 graden. Komende nacht komt het af tot rond het vriespunt. En morgen een zonnige dag met maxima van 13 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door een technische storing is de Velsertunnel in de A22 momenteel dicht...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 Op ZFM wordt so much food, there was water coming from my eyes. Yeah, there was ham and there was turkey, there was caviar and long tall glasses with wine up to yar. And then somebody grabbed me, threw me out of my chair. Said before you can eat, you gotta dance like Fred Astaire. just poultry and game. But if it's all the same to you, then yes, I will try my hand. If you were as hungry as me, then I sure you will understand.